Morat Rouakili met het NOS-journaal. De Amerikaanse beurzen zijn fors gekelderd. De Dow Jones-index sloot 3,6% in de min. Dat is het grootste verlies binnen een dag sinds juni 2020. Ook technologiebeurs Nasdaq verloor fors. Vooral technologiebedrijven met veel schulden hebben te lijden onder de stijgende rentetarieven. Winkelketen Target ging het hardst onderuit op de beurs. De aandelen van het bedrijf daalden bijna 25% in waarde. Het grootste verlies in een dag sinds 1987. Drie complotdenkers moeten de gemeente Bodegraven een boete van 215.000 euro betalen. Ze hadden een complotverhaal verspreid over pedofielen en satanisten in de gemeente. Die zouden kinderen hebben misbruikt en vermoord. Daardoor kwamen tientallen complotdenkers naar de begraafplaats in Bodegraven... om bloemen te leggen op graven van kinderen die misbruikt zouden zijn. De begraafplaats moest daardoor extra beveiligd worden. De drie complotdenkers zitten vast. Vanuit Roosendaal is een bus naar Ter Apel gestuurd om 50 asielzoekers op te halen. De burgemeester van Roosendaal heeft dat geregeld om te voorkomen dat de groep vannacht zittend op stoelen zou moeten slapen. In Ter Apel zijn weer te weinig bedden. De 50 asielzoekers waren al welkom in Roosendaal, maar Ter Apel kon geen bus vinden om ze daarheen te brengen. Dat komt onder meer doordat veel bussen zijn ingezet vanwege problemen op het spoor. Eindracht Frankfurt heeft na strafschoppen de Europa League finale gewonnen. Tegen het Schotse Rangers FC van coach Van Bronckhorst bleef het 1-1 na reguliere speeltijd. En dus kwam er een verlenging. Daarin werd niet meer gescoord, waarna de finale in Sevilla met strafschoppen beslist moest worden. Ramsey miste voor de Rangers, maar Eindracht Frankfurt schoot ze er alle vijf in. Daarmee pakt de Duitse club 42 jaar na winst van de UEFA Cup weer een Europese beker. En dan het weer. Het blijft aan de warme kant met 15 graden vannacht. Later kan het vanuit het zuidwesten regenen. Overdag ontstaan in het binnenland weer buien.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 say als bruisende badplaats. Ook in de zomer. CFM. Ask me a question and I'll try to not reply. Just kind of moving on, you know that I'm still asking words. Just be honest, yeah, be honest. Oh, Too much temptation company the way you lie.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 stylish clothes you wear. I like the way the light hit the ice and glint. I can see you moving way over there vouchers on no boosters, bringing nothing back. You should feel the impact. Shopping with plastic. When the sky's the limit and them haters can't get past that. Watch me as I gas that. Four got six rain. Once again, anything change. Every time I switch lanes, it feels strange now. Making a living on my brain instead of cane now. I got the title from my mama, put the whip in my own name now. Damn Running credit checks with no shame now. I feel the fame, come on, I can't complain no more. I'm the main now, in and out my own time. Pages out of New Jersey from Courtney B, telling me about a party up in NYC.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 Most said that I was a failure, but now the same motherfuckers asking me for dough. And I'm yelling, I can't help ya. Yo, Nelly, can we get tickets to the next show? Hell no. Nah. You for real? Hey, yo, now that I'm a fly guy and I fly high, uh, wanna know why? What? Why I fly by? But yo, it's all good. Range Rover, all wood. Do me like you should. Me good, me good. We be no stud. Wishing you was popping like we drug dealers, sipping crispy Bob Mackin. Honey in the club, me in the bands, icy Chris telling me to leave with you and your friends. So if Shorty wanna knock, we knockin' the diss, and if Shorty wanna rock, we rockin' the diss, and if Shorty wanna pop, we poppin' the crisp. Shorty wanna see the ice, then I ice the wrist. City talk, Nelly listen, Nelly talk, city listen. When I fly, when I walk, pay attention, see the ice in the bliss. Stir, know they diss, honeys look, know they wish. Come on, boo, give me kiss, come on. If you wanna go and take a ride with me, we dream, really, the four with the dozy.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 And there's no one in here living gonna make it out alive. Load it up when the sun comes down. Getaway car for two young lovers. Me and the girl straight out of town. Over the hills and undercover, undercover, undercover. She said, Green, green grass Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. Oh, hey guys, how you doing, man? Hey, hi. Hey, Jay, what's going on? Well, ain't not much going on. The only thing that's going on is we're back.